Raymond Seré met het NWS-journaal. Het OM heeft tot 17 jaar cel geëist tegen 10 leden van een liquidatiebende. Volgens de officier van justitie hadden ze concrete moordplannen... en verdienden ze daarom om lang achter slot en grendel te gaan. Afgelopen week werd in de rechtszaal een grote hoeveelheid automatische wapens getoond... die waren gevonden bij een inval. En uit tapgesprekken blijkt volgens het OM dat de bendeleden klaarstonden om mensen te liquideren. De verdachten ontkennen alles en beroepen zich op hun zwijgrecht. President Abbas van de Palestijnse Autoriteit gaat naar de begrafenis morgen van de Israëlische politicus en Nobelprijswinnaar Shimon Peres. De Israëlische premier Netanyahu heeft Abbas toestemming gegeven om erbij te zijn. Volgens Israëlische media is Abbas uitgenodigd door de familie van Peres. Abbas en Peres ondertekenden in 1993 de historische Oslo-akkoorden... waarmee de Palestijnen zelfbestuur op de westelijke Jordaanhoeven en in de Gazastrook kregen. Minister Bussemaker vindt het geweld en intimidatie bij studentenverenigingen onacceptabel. Dat zegt ze naar aanleiding van de schandalen rond de Groningse studentenvereniging Vindicat. Daar werd tijdens een ontgroening een student zo hard op zijn hoofd geslagen dat hij met hersenschade in het ziekenhuis belandde. Bussenmaker kan zich niet voorstellen dat jonge, slimme studenten die in besturen van studentenverenigingen zitten niet beseffen dat je medestudenten niet het ziekenhuis moet inslaan. Nederlandse militairen hebben tussen 1945 en 1950 in Indonesië structureel en op grote schaal extreem geweld gebruikt. De legerleiding en de regering in Den Haag wisten daarvan. Dat schrijft historicus Remy Limpach na een jarenlang onderzoek in het boek De brandende kampongs van generaal Spoor. Volgens hem zijn er tienduizenden gevallen van structurele oorlogsmisdaden. De regering heeft altijd gezegd dat buitensporen geweld een uitzondering was en dat het om individuele gevallen ging. En dan het weer. In het noordwesten midden van het land wat regen. 18 tot 22 graden. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Maar het blijft bewolkt. Vannacht een graad of 14. Morgen bewolking, een enkele bui, maar ook zon. Het wordt 17 graden. In het weekend wat wisselvallig. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door de regen is het een zeer drukke avondspits. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Naarden en Afrit Bunschoten een half uur vertraging. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Knoopend Ketelplein en Dorp drie kwartier. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en nieuw een half uur. A9 Diemen richting Alkmaar tussen Oudekerk en Amstel en Afrit Haarnem zuid een uur vertraging... met uh, de rechterrijstrook daar dicht door een ongeluk... Op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Afrit Haarlem-Zuid en Holendrecht een half uur. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen drie kwartier vertraging. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond een half uur. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leusden en Nijkerk een half uur vertraging.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 En om zeven uur hebben we een kleine pauze, want dan komt het nieuws er even tussendoor. Dan om kwart over zeven de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En om half acht de top 5 films. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Zo is deze. Van Major Lazer. En Justin Bieber. En Cold Water. What else can we do when we're feeling low? So take a deep van mm. Major Laser. Ik ben er nog eh, tot en met 8 uur. Ik ga nu voor jullie draaien. Perfect Strangers van Jonas Blue. summer on the summer on you. met Sam Veld en Summer on You. Het is inmiddels alweer tijd voor de top 5 games. When I spent the summer on you Dan beginnen we op nummer 5. Daar staat deze week Grand Theft Auto 5. Dan op eh, nummer 4 Forza Horizon 3. Op nummer 3 staat Deus Ex Mankind Divided. En op nummer 2 Battlefield 1. Ja, en dan deze week... Wat staat er dan deze week op nummer 1? Dit spel kwam vandaag uit. Vorige week stond hij ook al op nummer 1. En deze week dus ook. En dat is... FIFA 17 staat op nummer 1. Je hoort nu uh, eh, Treat You Better van Shawn Mendes. Zometeen ben ik terug met het dier van de week, Hannes, om half zeven.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 Ik heb mijn oude boekhouder ontslagen. Ze wou te veel van mijn geld hebben. Maar mijn nieuwe is Joods mijn advocaat ook. Want mijn manager wou dat zelf hebben. Ik moet even op vakantie. ik nu wat tijd voor mezelf Ik gooi alles wat ik wil op Snapchat. Het maakt mijn nieuwe vriendin en mijn ex gek. Ik zie nekken breken als ik een stek trek. Ik weet precies wat je voelt als je het slecht hebt. Echt iedereen mag zien dat ik los ga. Hoe ik een jaar salaris zo opmaak. Hoe elke haat er kapot gaat. Hoe ik negen weken lang op één met Rob sta. Echt, ik heb geen tijd voor jou. Ey, ik heb mijn eigen bedrijf voor jou. Als ik met pensioen ga, wil ik zitten op een jacht en de hele fucking dag gepijt worden. Fok alle oude rappers boven 30 jaar. Ik heb een outfit aan van 30 zien dat ik lekker Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik chill hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Hey, ik moet wat tijd voor mezelf hebben. Je vindt het raar, grappie, dat ik pil ik vind het echt heel raar dat je billen likt. Ik neem je bitch één avond mee. Ik laat haar zien dat mijn leven net een motherfucking film is. Doe je kleren uit, ik wil vies doen. Doe je kleren uit en fuck lief doen. Ik heb vieze bitches, echte vieze bitches. Ja, alleen maar vrouwen die niets doen. Ik ben je broertje niet, maar pak je zus af. En je bitch mag chillen als het drugs was. Ik denk terug aan toen ik in de bus zat. Ik ga te hard, je zou willen dat ik rust pak. Ik heb gesprekken met mijn vader en mijn advocaat. En ze zeggen kleine, je gaat rijk worden. Ik ben tot laat aan het spijt in de superclub. Je kan zomaar door Mike gaan ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik chill hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Hey, ik moet wat tijd voor mezelf. Ik moet even op vakantie. hoorde Leeuw Kleine met vakantie. En daarvoor hoorde je The Ocean van Mike Perry. Ik ga nu even Willy William eh, draaien voor jullie. En Perry. Zie. capitale, on était là, là, là. Quelques musiciens me donnaient la mélo. C'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la. Parce que moi je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Paris, Paris. Je me balade dans Paris. Je, je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. us together. A cigarette and a bottle of wine. Let's run away forever. I can barely sleep. The city's calling me. I want you to stay. I think I fell in love with the motion, so I could never run too far. Sometimes you wanna cross every ocean just to find a piece of your heart. I can barely sleep. Why won't you come to me? want you to stay. Parce que moi je me balade en paille, je me balade en paille, je me balade en paille, Ram pa pa pam, ram pa pa pam. met Chris Krap. Het is inmiddels half zeven. Tijd voor het dier van de week. Hannes. Hannes een hele grote stoere kater van bijna 4 jaar. Eh, sorry, 14 jaar. Hij is afgestaan omdat zijn baasje naar het uh, eh, verzorgingsthuis ging. En Hannes kon helaas niet mee. Het is een kater die graag buiten is en is daar ook altijd de baas geweest. Iets wat we hier op de afdeling ook goed merkten. Een huis zonder katten eh, dus is wat hij graag heeft. Omdat hij last heeft gehad van blaasgruis krijgt hij speciaal voer. Zijn gebit is onlangs helemaal gereinigd en dus is Hannes nu helemaal klaar om naar een nieuwe huis te, eh, te gaan. Zoekt u een grote vriendelijke reus, kom dan eens kennis maken met Hannes. Eh... Dan ga dan even naar Dierenthuis Kennemland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 3888. 023 571 3888. We gaan nu luisteren naar Seven Elias en Cass. Ja, ja! Martin Sagwa. Gas. Man, de Mark. een jongen met je hele gang. Dus je strootje ben op gas met een lege tank. Baby mama's wanna get safe now. Genoeg mensen in de safe house. No competition man, them faster.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 Fly guy, pan Peter. Pull up, Everything I come up with in the cockpit. Oh. Ze let up let laten vallen op the chopstick. Oh. Chop chop met z'n allen op de chopstick. Hey. Maar rijd door want de klok tikt. Pull up gas, ik pull up in the car. fast, link and linkerbaan, gas. Man de man, ik pull up, pull up gas. Pull up in the car. all up to you. You can get sexy if you want to, and you can bring your girls if you want to. word, ooh, I like that. And you can get crazy, yeah, that's cool. You can get loose, yeah, that's cool. You can have some roller, yeah, that's cool. Go on the bar, yeah, that's cool. Squeeze like your ass, I'm like, ooh, I don't mean to be rude, but I swear to God, there's so many things I love to do to you. You can get sexy if you want to, and you can bring your girls if you want to, and we can hit the crib if you from a friend who heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. I'm hoping that your friend too told you about me too. Cause I'ma tell you straight up, I've been messing around. I've been messing around. De Messing Around van Pitbull samen met Enrique Iglesias. Ik heb inmiddels een verzoekje binnen. Van Riba. Let's mess around. En dat liedje is van uh, Sam Veld. Samen met eh, De Hofnar. Zolang ik jou heb. Dus deze is speciaal voor jou, uh, Ribba. Zolang ik diamond. ik jou, yo, diamond. Flow like yo, Drink ik uit een pure waterbron en slaap onder een deken van geluk. Jij bent het goudste zonlicht van me soms dreigt te verblinden Yo, Zolang ik jou heb van Sam samen met de Hofnar. Het is inmiddels alweer tijd voor het weer. Zie weerbericht. Vrijdag is het overal algemeen bewolkt en lokaal is een bui mogelijk. De west- tot zuidwestenwind is afgenomen naar matig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 17 graden. In het weekend eh, beginnen we de, eh, zaterdag met geregeld zon, maar later op de dag neemt de kans op eh, buien toe. Zondag draait de hele dag om buien, maar geregeld schijnt ook de zon. De temperatuur stijgt zowel zaterdag als zondag naar een graad of 16. Ja, ZFM Zandvoort. Ja, we gaan alweer beginnen met een uh, nieuw verzoekje. En dat uh, is Closer.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 Ik zeg tot de tweede uur. <laughs> Oye, sí. De nuevo aquí Rodríguez para ti. Takata, ¿Tú sabes qué cosa es el takata. <laughs> ¿Te gusta el takata. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. Tacata, bro. Dale mamacita con su tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con su tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con su tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Mira cómo dice mi tacata. Que empiece la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata. Todo el mundo gritando, tacata tacata, sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, romana esa pieza, tacata. Oye, para la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también.